Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft financiële sancties opgelegd... aan de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Zarif. Hij heeft bijgedragen aan het uitvoeren van wat de Amerikaanse regering noemt... de roekeloze agenda van Ayatollah Khamenei, de geestelijk leider van Iran. Wat de strafmaatregelen voor Zarif precies inhouden is nog niet bekend... De ongebruikelijke sancties zijn het gevolg van het hoog opgelopen conflict tussen de VS en Iran. Dat werd gevoed door incidenten met olietankers in de Golf van Oman, het neerhalen van een drone en het nucleaire programma van Iran. De zoon en opvolger van Osama Bin Laden, Hamza, is dood. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender NBC op basis van anonieme bronnen bij de regering. Hamza Bin Laden zou rond de 30 jaar oud zijn... en wordt beschouwd als leider van het terreurnetwerk Al-Qaeda. Het is onduidelijk waar en wanneer hij gedood zou zijn. De VS had een miljoen euro op zijn hoofd gezet. Zijn vader Osama Bin Laden werd in 2011 gedood door Amerikaanse Navy SEALs. Hij is onder meer de man achter de aanslagen in Amerika van 11 september 2001. Het aantal midden- en kleinbedrijven is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Volgens het CBS zijn er nu bijna 1,2 miljoen MKB-bedrijven, 40% meer dan 10 jaar geleden. De groei zit voornamelijk bij bedrijven met 1 tot 10 mensen in de informatie- en communicatiesector. Vooral het aantal IT-dienstverleners, filmproducenten en vloggers groeide sterk. Ook kwamen er veel kleine bierbrouwerijen bij en tienduizenden webwinkels. De jubileumeditie van het Amerikaanse muziekfestival Woodstock gaat definitief niet door. De eerste editie was in 1969, 50 jaar geleden. De jubileumeditie had over twee weken moeten beginnen... maar volgens de organisatie waren er te veel onvoorziene tegenslagen... zoals artiesten die zich terugtrokken en geen geschikt festivalterrein. Het weer, vannacht aan zee nog een bui, verder opklaringen, minima rond 14 graden. Overdag eerst zonnig, geleidelijk vrijwel overal wolken en buien.